uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Meer dan 90% van de bebouwing op Sint Maarten heeft schade. Dat meldt het Rode Kruis op basis van satellietbeelden. Een derde van de huizen is compleet verwoest. Het ministerie van Defensie concludeerde eerder dat 70% van de bebouwing schade heeft. Tot nu toe is er 3,2 miljoen euro gedoneerd op Giro 5125 voor noodhulp. Dat is een ruime verdubbeling vergeleken met de anderhalf miljoen die zondag was overgemaakt op het Giro-nummer. De Europese Commissie stelt nog eens 3 miljoen euro beschikbaar voor de Rohingya-bevolking uit Myanmar. In mei was al 12 miljoen euro toegezegd. Het geld gaat naar opvang, drinkwater, voedsel en medicijnen voor Rohingya. Die zijn gevlucht naar buurland Bangladesh. Ook voor Rohingya die nog in Myanmar zijn is geld beschikbaar. De Europese Commissie roept de regering van Myanmar ook op om hulp toe te laten... en hamert erop dat de mensenrechten in het land gerespecteerd moeten worden. Sinds 25 augustus zijn 370.000 Rohingya naar Bangladesh gevlucht, zegt de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR. In Rotterdam zijn op grote schaal minderjarige jongens geronseld als drugscourier. Dat gebeurde vooral in Rotterdam-Zuid. Jongeren van 16 à 17 werden op scholen en jeugdinstellingen geworven... door leden van bendes die vaak ook minderjarig waren. De couriers moesten vervolgens in Belgische steden op straat en een huis drugs leveren. Tientallen jongeren uit Rotterdam-Zuid zijn al in België opgepakt. Inwoners van Gelderland, Overijssel, Drenthe en Friesland... die bang zijn voor overlast van Lelystad Airport... hebben ruim 68.000 handtekeningen aangeboden aan de Tweede Kamer. De bewoners verzetten zich tegen de routes van passagiersvliegtuigen die vanaf Lelystad Airport gaan vliegen. Op de meeste plekken mogen die toestellen straks niet hoger dan 1800 meter, omdat ze anders vliegtuigen van Schiphol tegen kunnen komen. Daardoor zullen vliegtuigen ook op vele tientallen kilometers van Lelystad te horen zijn. Het weer, af en toe zon, maar ook buien, soms met onweer, dus 15 tot 18 graden. Morgen met, komt de eerste najaarstorm mm, in Nederland. En vooral langs de kust is kans op windstoten van rond de 100 km per uur.